Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-president Trump zegt dat hij is aangeklaagd vanwege de dozen vol geheime documenten die zijn gevonden in zijn vakantiehuis. Hij moet naar eigen zeggen dinsdag in Miami voor de rechter verschijnen. Trump zegt dat hij onschuldig is. Eind maart werd hij al aangeklaagd omdat hij zou hebben gerommeld met het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Migranten die weinig kans hebben op asiel worden in de toekomst meteen bij aankomst in Europa vastgezet, zodat ze snel kunnen worden teruggestuurd. Daarover zijn de 27 EU-landen het gisteren eens geworden. Ook gezinnen met kinderen kunnen worden vastgezet, alleen reizende kinderen niet. Het migratieakkoord wordt gezien als een doorbraak na jarenlange oneenigheid. Curaçao heeft urenlang zonder stroom gezeten. Dat kwam volgens het energiebedrijf door een storing in een van de hoofdkabels. Het is op Curaçao heter dan normaal. Doordat de airco's overuren draaien... heeft het energiebedrijf al enige tijd moeite om aan de grote vraag te voldoen. Het duurde ongeveer acht uur voordat een groot deel van het eiland weer elektriciteit had. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gaan economisch beter samenwerken. President Biden en premier Sunak hebben daartoe in het Witte Huis een Atlantische verklaring ondertekend. De afspraken gaan onder meer over technologie, schone energie en de toelevering van belangrijke mineralen voor de productie van accu's. In de Egyptische badplaats Hurghada is een Rus om het leven gekomen door een aanval van een tijgerhaai. Het zou gaan om een man van in de twintig die permanent in Egypte woont. De haai in de Rode Zee is gevangen en wordt onderzocht. Het weer. Het wordt een zonnige en warme dag. In het binnenland wordt het 25 tot lokaal 30 graden. Aan de kust is het wat koeler. Vanmiddag kunnen stapelwolken in het oosten uitgroeien tot een bui. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de nacht. boom, boom, return. FM. ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. give up, damn about. I've got two tickets to Iron Maiden. zomer is jouw keuze ZFM. bueno no lo tomes por cumplido. Es que yo soy un bellaco, es que yo soy un atrevido. Y hace tiempo que quiero chingar contigo. Mami, te voy a dar hasta que te duela la popola como glow. We vamos a competir.